Ik wil niet in een bosje. Ik wil niet in een bosje. Ik wil niet op een knop. Ik wil niet op een knop. Ik wil niet permanent.